In de tiende week doet ze het dan Cheryl Cole. Fight for This Love, de beste plaat van Europa op dit moment. Tim heeft heeft de So Shy, The Morning After Dark en Rihanna met Hart maken de top 3 nog even helemaal compleet. Rest mij nog één ding. Dat is u al natuurlijk een heel erg goed weekend te wensen. Veel plezier met de verdere programmering van ZFM Zandvoort. Er komen weer leuke programma's aan eh, dit weekend. En vergeet ook niet, eh, dinsdag 9 februari is de receptie van ZFM.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 Ook vandaag is er weer uitvoerig over gepraat. Volgens premier Balkenende zijn er vorderingen gemaakt. Vicepremier Bos zei dat het niet makkelijk is om een debat van zeven jaar te beëindigen. Het kabinet praat volgende week verder. Eind volgende week wil premier Balkenende naar de Olympische Spelen. Hij gaat ervan uit dat die reis nog doorgaat. Een nationaal comité gaat de viering voorbereiden van 200 jaar Nederlandse onafhankelijkheid. Van 1813 tot 1815 werd de basis gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. In 1813 werd Nederland weer onafhankelijk en in 1815 werd de constitutionele monarchie ingevoerd. Het kabinet wil daar van 2013 tot 2015 bij stilstaan. Er komen dan allerlei activiteiten. Die worden voorbereid door een comité onder voorzitterschap van oud-premier Lubbers. Voor het aanbieden van hun tante op Marktplaats zijn een man en een vrouw uit Musselkanaal veroordeeld tot een werkstraf en een boete. De man had een foto en een telefoonnummer van zijn tante op de site gezet met een tekst dat zij graag seks wilde. De Groningse politierechter noemde het schandalig om mensen zo kwetsbaar op internet te zetten. In Sprangkapelle in Noord-Brabant is een vrouw op de fiets neergeschoten. De schutter was een man van een jaar of zestig die achter een boom stond. Enkele schoolkinderen zagen het gebeuren. De man ging er op de fiets vandoor. Volgens de politie lijkt de vrouw een willekeurig slachtoffer. Ze is met verwondingen aan een arm en een been naar het ziekenhuis gebracht. Op het station Hilversum-Noord is aan het begin van de middag een kaartjesautomaat op de rails gevallen. Het apparaat stond op pallets en was tijdens het vervoer waarschijnlijk gaan schuiven. Tussen Naarden, Bussum en Hilversum reden enkele uren geen treinen.